De VVD. En in die partij wordt volop getwijfeld, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. En sommige geluiden uit de VVD-top zeggen zelfs dat er een, kleine meerderheid in de fractie is... die hier wel voor zo'n verbod is. Eh, partijleider Jess August die sprak zich als Kamerlid een aantal jaar geleden al uit voor een verbod verbod op knalvuurwerk, wat er later ook kwam. Eh, liep toen een beetje voor de troepen uit. Dus ja, je kan wel zeggen dat er in die fractie dus wel overwegend eh, positief over zo'n verbod gedacht wordt. Mogelijk weten we vandaag al meer. Vanmiddag vergadert de VVD over hun vuurwerkstandpunt. Vanavond wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de afgelopen jaarwisseling. Het is een zootje bij de kunstopleidingen van Artes in Arnhem, Enschede en Zwolle. Volgens de onderwijsinspectie faalt het bestuur. De inspectie ging op onderzoek uit na een uitzending van Boos over slecht onderwijs bij de vestiging in Enschede. Daar kregen studenten soms wekenlang geen les en voldeden de eindexamens niet aan de normen. In een rapport van de inspectie staat dat het bestuur van de kunstopleidingen jarenlang niet heeft ingegrepen. Het treinleed tussen Utrecht en Amersfoort duurt wat langer dan gedacht. Er rijden tot zeker twee uur vanmiddag geen treinen. Vanochtend raakte in de buurt van Den Dolder de bovenleiding beschadigd. Drie treinen moesten worden geëvacueerd. De passagiers werden met bussen naar Utrecht Centraal gebracht. Spoorbeheerder ProRail dacht om 12 uur klaar te zijn met het herstel... maar dat duurt dus nog zeker twee uur langer. En in New York is een replica van het Achterhuis te zien. De plek waar Anne Frank met haar familie ondergedoken zat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een initiatief van de Anne Frank Stichting. Het is uh, a full-scale, meticulously recreated hiding place... With the only difference when you look at the situation in Amsterdam, we have in Amsterdam, these are empty spaces. Ja, het is op ware schaal nagebouwd. Het enige verschil is dat in de replica wel meubels te zien zijn. In het echte achterhuis in Amsterdam is dat niet zo. De replica in New York is tot eind april te zien. Het weer. In het noorden van het land zien we nog wat zon. Verder wordt het een grauwe dag met in de loop van de middag steeds meer buien vanuit Zeeland. Het kan ook flink waaien bij een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergasmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel drie kilometer stilstaand verkeer, een half uur vertraging.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 In de stad Goma in Oost-Congo wordt nog steeds hevig gevochten... tussen rebellen, soldaten en burgermilities. Een verzoek tot het staakt het vuren van Zuid-Afrika heeft nog niets opgeleverd. Gisteren werden 17 doden gemeld. En tot zeker twee uur vanmiddag rijden er geen treinen tussen Utrecht en Amersfoort.